van Kan met het NOS Journaal. De man die bij de Nationale Dodenherdenking morgen op de Dam... een lawaai-demonstratie wilde houden, heeft zijn plan iets bijgesteld. In plaats van kabaal maken tijdens de gebruikelijke twee minuten stilte... wil hij nu een paar minuten voor acht het geluid van een luchtalarm laten klinken. Dat zei hij vanmiddag tegen de rechter. Hij heeft een zaak aangespannen tegen de gemeente Amsterdam... die de lawaai-demonstratie verbood. Initiatiefnemer is het niet eens met de manier waarop de dodenherdenking nu wordt gehouden. Hij wil dat ook de slachtoffers worden herdacht... die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zijn gevallen. De rechter beslist vandaag nog of een demonstratie is toegestaan. Tegen de man die vorig jaar in Rijswijk een fietser doodreed... is negen maanden cel geëist. Ook wil het OM dat zijn rijbewijs vier jaar wordt ingetrokken. Volgens de officier van justitie hield de 20-jarige verdachte een straatrace... samen met een vriend. Uit sporenonderzoek is gebleken dat de man 93 km per uur reed... waar 50 is toegestaan. Tegen de vriend, die doorreed na het ongeval, is zeven maanden cel... en ook vier jaar rijontzegging geëist. De politie heeft twee verdachten aangehouden na de schietpartij in de Bijlmer gisteravond. Ze zijn 22 en 23. De ene verdachte is in de directe omgeving aangehouden. De tweede is later gearresteerd. Bij het schietincident is een man overleden. Zijn identiteit is nog niet officieel vastgesteld. Een Amsterdammer van 29 raakte gewond en is opgenomen in het ziekenhuis. Honderden Duitse agenten hebben een inval gedaan in een asielzoekerscentrum in het zuiden van Duitsland. Daarbij zijn meerdere migranten aangehouden. Ze worden beschuldigd van drugsbezit of verzet tegen de politie. De reden voor de inval was een mislukte uitzetting van een migrant uit Togo begin deze week. Zo'n 150 Afrikaanse migranten omsingelden de politieauto bij een poging de man uit te zetten. Ze probeerden de uitzetting met geweld te voorkomen. Het weer, het is droog en op veel plaatsen zonnig. Het is 13 tot 16 graden. Vannacht koelt het flink af met in de ochtend lokaal kans op vorst. Maar overdag loopt de temperatuur weer op naar ongeveer 18 graden.